Het lichaam van een van de twee doden vertoonde volgens mediaberichten kogelwonden, maar de politie bevestigt dat niet. Een andere man viel van een hoogte van 13 meter te pletter toen hij volgens de betogers door de politie achterna werd gezeten. Het Amerikaanse persbureau AP meldt op basis van een dokter van de betogers dat er nog een derde dode is. Ook hij zou schotwonden hebben. In Oekraïne is een wet ingegaan die de demonstratievrijheid beperkt. De belastingtelefoon is al wekenlang moeilijk of niet bereikbaar. Boze klanten laten onder meer via Twitter weten dat ze of ontzettend lang in de wacht staan... of dat de verbinding opeens wordt verbroken. De Belastingdienst geeft toe dat er problemen zijn. Door nieuwe wetgeving betaalt de Belastingdienst sinds 1 december toeslagen op één rekeningnummer uit. Mensen met meerdere rekeningnummers moeten dit wijzigen, anders krijgen ze geen toeslag. Een hoge Nederlandse militair wordt verdacht van huiselijk geweld. Het gaat om een kapitein ter zee die een staffunctie had op het ISAF-hoofdkwartier in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Volgens het AD heeft de militair geprobeerd zijn vrouw te wurgen. Ze zou aan die poging blijvend letsel hebben overgehouden. Het Openbaar Ministerie wil alleen bevestigen dat de militair wordt verdacht van huiselijk geweld. Hij is voorlopig geschorst. The Passion, het muziekspektakel van EO en RKK... dat de laatste dagen uit het leven van Jezus verbeeldt, gaat naar Vlaanderen. Op Witte Donderdag wordt de passie uitgevoerd in Merchtem bij Brussel. De opzet is dezelfde als in Nederland. Bekende Vlamingen vertolken de rollen van Jezus, Maria en de apostelen. Liedjes van onder meer Clouseau, Stef Bos en Raymond van het Groenewoud... vormen de basis van het verhaal. Het weer, bewolking overheerst, soms is het nevelig, plaatselijk breekt even de zon door. In het westen wordt de bewolking dikker en daar valt in de loop van de middag wat regen.